Mariel Hageman met het NOS Journaal. Van de helft van de asielzoekers die dit jaar zijn afgewezen... weten dienst terugkeer en vertrek niet waar ze zijn gebleven. In Nieuwsuur zegt de directeur dat van de 8000 mensen die moesten vertrekken... de helft ook zeker Nederland heeft verlaten. Van de andere helft zegt de dienst niet te weten waar ze naartoe zijn gegaan. Ze kunnen zijn uitgeweken naar een ander Europees land om daar asiel aan te vragen... of ze zijn in de illegaliteit beland. Naar verwachting vragen dit jaar zo'n 50.000 mensen asiel aan in Nederland. Een kwart krijgt waarschijnlijk te horen dat ze niet kunnen blijven. Na een brand op een olieplatform in de Kaspische Zee worden nog 30 personeelsleden vermist. Eén werknemer kwam om het leven, terwijl 30 mensen zijn gered. Het olieplatform is van het staatsoliebedrijf van Azerbeidzjan. De vermisten zaten in een reddingsboot die in Ruige Zee terechtkwam. De brand brak gisteravond uit nadat een gaspijpleiding in noodweer defect was geraakt. Bij een zelfmoordaanslag op een eiland in het Tjaatmeer zijn zeker 27 doden gevallen en meer dan 80 mensen gewond geraakt. De aanslag was op een markt en is volgens de politie uitgevoerd door drie vrouwen. De terreurorganisatie Boko Haram zou erachter zitten. Boko Haram heeft al vaker aanslagen gepleegd op eilanden in het Tjaatmeer. Eerder dit jaar vluchten veel mensen uit Nigeria, de thuisbasis van de terreurorganisatie, naar de eilanden in het Tjaatmeer. Het tv-programma De Wereld Draait Door sluit al na twee dagen de deuren van zijn pop-up restaurant met gerechten van chefkok Robert Kranenborg. Volgens het programma kan het pop-up restaurant de hoge culinaire verwachtingen niet waarmaken. Recensenten van het Parool en de Volksrand lieten zich gisteren zeer kritisch uit over het restaurant. De Volksrand noemde het zelfs ontgoochelend slecht. In de eredivisie heeft Excelsior gelijk gespeeld tegen FC Twente. Het werd in Rotterdam 1-1. Het weer grotendeels bewolkt en alleen in het noordwesten kans op regen. De zuidwestenwind is aan zee hard tot stormachtig.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 Eh, grote nummer September. Al in de 2015 remix. Zometeen heb ik nieuws over Lady Gaga. Die is ergens voor uitgeroepen. Ga je straks alles over vertellen. Maar eerst zeggen we muziek. Roland Clark met I Get Deep. Your de Richard Earnshaw remix. get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What high? Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out. I'm not dancing no more, but why? Why? Why? What? How on earth are you supposed to vibe around the fake? ones around, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare in the booth at the Dread Man, spinning the song, spinning it strong, playing things like When can our house begin? That's my shit. What? Ooh. I get deep, I get deep, I get deeper, I get deeper when people start to disappear, and it's about six o'clock. Ooh, I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep. When he takes all the bass out the song, and all you hear is highs, and it's like, oh shit. Ah, I get deep. I get deep, I get deep, I get deep. I get deep and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet.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 En dat was Hoe is Fancy met uh, Boys Like You. Dat was samen met uh, eh, Megan Trainer en Ariane Grande. En daarvoor hoorde je Lucas Graham met Seven Years. Nieuwe muziek hier op uh, eh, CFM Zandvoort in de Nightwalk. Het is vandaag trouwens uh, pakjesavond, hè? Ik weet niet of je nog iets leuks hebt gekregen vandaag, maar... ik ga je straks in ieder geval een paar leuke cadeautjes geven... waar je na afloop in ieder geval van naartoe kan gaan. Oftewel de, de party update. Maar die hebben nog even een beetje... Nee, niet, niet. Nou, het komt er lekker uit. Nieuws voor je. Lady Gaga is door Billboard uitgeroepen tot de eh, Woman of the Year. De wereldberoemde zangeres staat op de voorkant van het blad. Ook sprak Billboard uitgebreid met Gaga. In het interview geeft de zangeres toe dat ze niet had verwacht dat ze deze titel zou krijgen. Dit is namelijk juist het jaar dat ik alleen maar heb gedaan wat ik zelf graag wilde. In plaats van doen wat andere mensen van me wilden, zegt Gaga. De zangeres bekende tegenover het blad ook dat ze tegen het einde van 2014 eh, even aan dacht op te stoppen met haar bestaan. Mijn stylist vroeg me of ik nog wel een popster wilde zijn. Ik zei hem toen dat ik als ik er op dit moment mee kan stoppen, als ik dat zou doen, dan zou ik dat ook doen, eh, al dus Lady Gaga. Ze vertelde verder dat ze uiteindelijk de ruimte heeft gekregen om weer tot zichzelf te komen. En ze zegt dat ze volgend jaar 30 wordt. En ernaar uitkijkt om ook in deze fase van haar leven te knallen. En vorig jaar werd eh, trouwens eh, Taylor Swift uitgeroepen tot vrouw van het jaar. En dit jaar dus Lady Gaga. Moet je maar even googlen. Billboard Woman of the Year. En dan staat er op de voorkant van het blad. CFM antwoord onderweg zo meteen de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan op deze 5 december. Maar is muziek van Terry B met I'm Coming Back. I've been living here so long. I can't remember where I'm from. I gotta get myself together. Cause tomorrow Zandvoort. debuut met I'm Coming Back. CFM Zandvoort, zaterdagavond 5 december. We gaan eens even kijken naar de party-update. Wat er allemaal te doen is op deze zaterdag pakjesavond... in eh, her en der in Amsterdam, Haarlem en, eh, en misschien wel Zandvoort. Moet ik even kijken of er wat is. Maar zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam... een wekelijkse feestje Brainwash. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. is 16 euro's. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo achter de dek. vanavond heeft hij uitgenodigd Lucky Charms, Gabriel en Castellon en de MC is Marbo. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje vanavond. En vanavond in Ape Club en Lounge is in Amsterdam. Vanavond Be Exclusive begint om 11 uur. Met onder andere Bad Guys uh, featuring MC Genie. Presel Delgado, Naftali Romano, Pascal Moreno, Giancarlo en hosted by Kit Zaint. Dat vanavond dus een Ape Club en Lounge. In Amsterdam het feestje Be Exclusive. En vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Het werkelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf in de ochtend. Intree 17 euro en, eh, en, eh, en, en 5 cent. Met de eh, live on stage Galani. En achter de deks Waxfriend Prime en, eh, en nog een paar vrienden. En die, eh, die hebben zich niet aangekondigd. Die komen gewoon langs tussenin. Eh, moet maar kijken wie er allemaal voorbij komen. En als je houdt van het stevigere werk, echt het harde beukwerk... dan moet je zijn ook in de Melkweg. Dat is Thunderdome Die Hard Day. Dat is vanmiddag al begonnen. Dus ja, het is, ik weet niet hoe het later duurt... maar moet je maar even kijken op thunderdome.com of op de melkweg.nl. Daar hebben ze meerdere zalen, meerdere plekken waar feestjes gehouden worden. In ieder geval vanavond dus ook Thunderdome Die Hard Day. En als je gek bent van Joost van Bellen... Er is vanavond Raw Present 30 Years Joost van Bellen. Al 30 jaar zit die man in het vak. En dat doet het allemaal vanavond in Radion in Amsterdam. En vanavond in de box, ook in Amsterdam, Evolutions XL. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check eventjes uh, eh, DJ Marco Mendoza.nl. Want hij is daar de main, eh, hij staat daar de main act, uh, main stage. Uh, hoe dat we noemen. Vanavond Michael Mendoza, Childplay, Leroy Style, d rashid Arstic Raw, Johnny 500... Faya, The Living Raven, Oliver Twist en nog veel en veel meer. En eh, trouwens de MC is eh, MC Roga. Dat allemaal vanavond dus in de box in Amsterdam. Het feestje Evolution XL. En vanavond trouwens in Air in Amsterdam. Dat even voorbij, eh, voorbij de Escape. We hebben vanavond de Beer Nasty. Begint om 11 uur, tot 6 uur in de ochtend. Interest 20 euro. Met onder andere Mike J, Sergio Cardoso en Misha Example vanavond dus in, uh, in Air. Het is een, eh, moet ik even erbij zeggen, het is wel een, eh, een gay event. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Het is gewoon, ja, de muziek staat natuurlijk op één. Hè, en hoe je geaard bent, dat is natuurlijk verder niet belangrijk. Maar in ieder geval, de, de, de extra info is, het is een, een gay event. Dus dan weet je dat niet dat je voor verrassingen staat er allemaal banners in staan. Maar eh, ja, dat hoort er allemaal bij. En vanavond in eh, Haarlem heb ik weer twee feestjes in de stalker. Ik doe, noem er eentje op. Dan moet je maar zelf even kijken op de website eh, welke het is. Ik heb in ieder geval Power Disco, de eerste flyer. Begint vanavond om rond de klok van middernacht. Doet tot vijf in de ochtend in de stalker in Haarlem natuurlijk. En voor meer informatie check voor de zekerheid even clubstalker.nl met de achter de deks Le Funk. Maar het kan dus ook het andere feestje zijn. En dat andere feestje is, uh, even kijken hoor, Drop It, Tima Invites, Mauro Was. En dan zou het om elf uur beginnen. Dus ik zou eventjes voor de zekerheid kijken op, eh, op, eh, op, de website. En tot zover ook de feestjes. Want eh, ik heb even gespiekt, maar... ik ken eigenlijk in, in Zandvoort eigenlijk helemaal niks vinden. Het is, is een beetje karig allemaal in Zandvoort de laatste tijd. ja, vanavond trouwens. ja, dat, dat, doen we gewoon eventjes. Vanavond Sinterklaas party in de Epic. Voor meer informatie check op de website epicbar.nl. Met eh, Brian Chandro, Santos en DJ Lady Mix. En eh, Epic. Vroeger kon ik zeggen, het zit hier aan de overkant, <laughs> Maar eh, tegenwoordig <laughs> zitten we helemaal aan de andere kant. Dus gaat het niet worden, maar je weet het vast te vinden. Epic, hier in Zandvoort in de Kerkstegen. Vanavond party. Het begint allemaal om 11 uur, dus tot 5 uur in de ochtend. En tot zover ook de parties van de Glow en Veldenvel. We gaan snel weer door met muziek. MHE met Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. You love me, you love me, you love me. You keep on living. Ja, En dat was muziek van Impetto met Lifting. En daarvoor Therese met Bottom High. 2015 de Rare Candy Bass Remix. CFM's antwoord is even tijd voor de 10 boven beste plaat van dansgroep. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs... en welke kan je zeker verwachten als je nog gaat stappen dit weekend? Op 10 deze week Nitron en Sugar Hill met O. Op 9 DJ Bars met Can You Hear Me. Op 8 Oemet Oskam met On Run. En op 7 Sam Smith en Disclosure met Omen. Op 6 Rehab en Kashmir met Strong. Deze week op 5 Matt Joe met Make A Living. Op 4 Don Diablo en Crepto met Got Love. En op 3 Brag en Fitch met Tears. Deze week op 2. Hit die als opening hoorde vanavond. Earth, Wind and Fire met September. En deze week op 1. Michael Calvan en Breaking the Doors. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. die. give me how to die. like we tear the club down. Pump it up and spin it right round. Every night we tear the club down. Pump it up and spin it right round. 10 boven beste plaat voor de dans. En natuurlijk straks in het tweede uurtje DJ Kelly. Nee, wat zeg ik? DJ Mouser met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur DJ Kelly. Met het beste van de clubs uit Italië. En zojuist hoor ik de Kroatië Squad met Going South. Daarvoor Sander van Doorn, samen met Pap en White Rabbit. Het eerste uurtje van The Nightwalk zit er overigens op.